Dan net wel met het NOS-journaal. In verband met de molenavond in Burum zijn net als gisteren twee jongens van 12 en 14 aangehouden. De jongens die gisteren waren opgepakt hebben een verklaring afgelegd en zijn weer vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht. De historische molen in Burum is waarschijnlijk in brand gevlogen door vuurpijlen die door jongens waren afgeschoten. De AEX-index is bijna 3% lager gesloten op 305,91 punten. Ook andere Europese beurzen leden fors verlies. Beleggers zijn bang dat Spanje straks ook voor steun aanklopt in Europa, al spreekt de Spaanse premier Rajoy dat tegen. De Spaanse centrale bank sloot vandaag niet uit dat Spaanse banken meer kapitaal nodig hebben om overeind te blijven. De PvdA wil dat mensen die een vermogen hebben van meer dan 125.000 euro zwaarder worden belast. De partij had daarvoor al voorstellen gedaan in het verkiezingsprogramma en komt nu met deze en andere plannen als alternatief voor de bezuinigingen waarover VVD, CDA en PVV onderhandelen. Verder wil PvdA-leider Samson, net als het kabinet, dat het begrotingstekort volgend jaar kleiner moet worden, maar niet 3%. Dan moet er volgens hem te veel worden gesneden in de samenleving. De Syrische president Assad lijkt zich ondanks toezeggingen niet te houden aan het vredesplan van VN-gezant Annan. Bij nieuwe beschietingen door het regeringsleger zouden weer tientallen doden zijn gevallen. Vandaag moet worden begonnen met het weghalen van troepen uit de steden, maar dat lijkt niet te gebeuren. De EO heeft spijt van het uitzenden van de grote Jezus-quiz gisteravond op Nederland 3. De omroep schrijft op de website dat de humor te veel de overhand had en dat daarmee een grens is overschreden. De grote Jezus-quiz is ook niet meer terug te kijken via uitzending gemist. Het weer vanavond in het oosten regen, in het westen droog, morgenochtend wat zon, smiddags plaatselijk een bui en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Inbrugge 4. Van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. A12 Den Utrecht Arnhem bij Driebergen 5.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 I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one day. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new one? You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. Where you two eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake? I tell you, bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you and you with the young new face, but you do like to slumber, don't you?